Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Na het ernstige verkeersongeluk op de A2 bij Maarsen is een verdachte aangehouden. Volgens de politie reed een auto met grote snelheid op een auto ervoor. Bij het ongeluk vielen één dode en zeven gewonden. Er waren meerdere auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Op de weg is het een ravage. Het onderzoek en het opruimen van de weg duurt tot halverwege de middag. Tot die tijd is de A2 bij Maarsen in zuidelijke richting dicht. In Noord-Korea is een hoge functionaris omgekomen. Kim Jong-un was een van de belangrijkste adviseurs van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het staatspersbureau meldt dat hij is omgekomen bij een auto-ongeluk, maar daaraan wordt getwijfeld. Kim Jong-un heeft de afgelopen jaren enkele naaste medewerkers uit de weg laten ruimen, omdat die het niet eens waren met zijn beleid. Ruim 100 artiesten klagen Spotify aan, schrijft het Amerikaanse muziekblad Billboard. De muzikanten eisen een schadevergoeding van 137 miljoen euro van de muziekstreamingsdienst, omdat hun muziek bewust zonder licentie wordt gebruikt. Spotify erkent dat muziek wordt gestreamd waarvan niet duidelijk is wie de rechthebbenden zijn. De streamingsdienst zet daarvoor geld apart. Meer dan 100 organisaties en 4500 particulieren hebben zich aangesloten bij het vuurwerkmanifest. Dat moet leiden tot een verbod op consumentenvuurwerk. Het manifest is een initiatief van 18 organisaties die pleiten voor grote professionele vuurwerkshows en een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. In Weert is een VVD-raadslid opgepakt omdat hij afgelopen zondag een andere man zou hebben mishandeld. Dat gebeurde tijdens een feest in een evenementencentrum in de gemeente. Het raadslid moest de nacht de cel in. Het slachtoffer werd met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht en heeft aangifte gedaan van mishandeling. Het weer, droog en vooral in het oosten zon. Het is 9 of 10 graden. Morgen eerst regen, smiddags wordt het droger. Het wordt een graad of 10. En tijdens de jaarwisseling is het droog en vrij fris. Dit was het...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 Vanwege opruimwerkzaamheden is de hoofdrijbaan nog dicht. Verkeer kan omrijden via de parallelbaan. Na een ongeluk is de A4 Amsterdam richting Rotterdam... bij het knooppunt Ketelplein dicht. Op de A13 Den rotterdam staat voor het knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 hoek van Holland-Gouda.